Geluk de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat laat ik krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Geluk de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat laat ik krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Geluk de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat laat ik krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Ik ben een rapper met een goede zaak, een simpel taak, soms veel haat, ik zit en raak. Soms gaat ik eraan, want sommige kootzakken gaan alles erop en eraan, ze hebben niet veel verstand. Kootzakken gaan eraan, het is de zaak, kijk naar mijn eigen zaak, sloeg maar graag raak, recht op zijn kaak. Ze zullen versteld staan, kootzakken aan elke haak, aan de boom vol met elektrische stroom, volume regen, liever zonder regen. Elke koolzak bezeten door de duivel, wie is de duivel? Kijk naar mij, maar ik ben toch bij, iedereen is niet van de partij. Ik doe mijn best. In een land met of zonder pest geef mijn mooiste vest vesta. Ik trek er allemaal niks van aan. Vloek de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat lap, ik een krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Vloek de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat lap, ik een krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Vloek de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat, lap ik krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Ik ga graag weg, zonder gezeik met mijn meid. Samen zijn we blij als een bij die honing maakt dat het smaak, dat is juist. Niemand perfect, ja, ik zat vol paas, smerig en lelijk. Sommigen zijn met zichzelf bezig en voelen zich levendig. Voelen soms geweldig en leeft als een beest. Niemand of iemand kan een persoon veranderen voor de lange tijd. En wij leggen de volgende zijn ik klacht idee met Passij, dat is volle Mollevan. Het lijkt een rokkovale vent, ik ben niet de vent van Gent, de man die niet alles kan, maar wel redt. Leven zonder problemen bestaat niet, ik het toch niet en voel me soms verdeerd en soms gelukkig tussen de donkere dagen. Pluk de dag, kreeg dank voor stank, iedereen aan de drank, iedereen zat lap, krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Pluk de dag, kreeg dank voor stank, iedereen aan de drank, iedereen zat lap, krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Vloek de dag, kreeg dank voor stank, iedereen aan de drank, iedereen zat lap, ik krank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Klootzakken die me wilden nadagen kunnen niet uitpraten. Ze blijven maar slagen en jou kapot stampen. Daarna lopen ze weg als bende janette en meetjes. Het voelt zoals een rotte bloem vergeet me nietjes die ze niet kunnen geven en vergeven. Ik ben soms een boer, ik geef elke meisje geen zoen. Ze zijn allemaal schattig en zoet. Ik kan daar soms allemaal niks aan doen. Veel zijn soms te dik en lelijk. Dan ga ik liever niet met hen, maar wel veel drinken en zapen. Zo blijven we maar feesten en jagen. Ik laat mijn mooiste kant niet zien. Iedereen is gek en nieuwsgierig. Net als hier als je dood ligt, eten ze jou op als het vlees rot tot op het bot. Vloek de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat, laat ik een Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Vloek de dag, kreeg dank voor stank. Iedereen aan de drank, iedereen zat, lag ik met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding. Lukt de dag, kreeg dank voor stank, iedereen aan de drank, iedereen zat op ikke klank. Met mijn rug tegen de wand, toen brandde de lamp en deed mijn ding.